Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen met obesitas krijgen niet altijd de goede behandeling. Daar waarschuwen artsen voor. Een medicijn tegen ernstig overgewicht wordt niet vergoed voor kinderen... waardoor behandeling voor veel ouders onbetaalbaar is. Dat vertellen artsen aan mijn collega's van Nieuwsuur. Zo ook voor de ouders van Roy, van 13. Er is een medicijn. waar ook gehoopt dat we hem konden krijgen. Ehm, maar we zijn al twee keer afgewezen hiervoor. De arts gaat zometeen nog een poging doen. Maar er wordt gewoon gekeken naar de leeftijd. En eh, dan wordt er bij Royal gezegd, eh, het is eh, klaar, het mag niet. Want het zit niet in het basispakket, dus u zou dat zelf moeten betalen. en dat is voor ons niet te doen. We hebben natuurlijk een heel groot gezin, meerdere kinderen. En het is een best bedrag. Het medicijn kost zo'n 300 euro per maand en wordt dus niet vergoed. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is bang dat veel kinderen daardoor onnodig een maagverkleining krijgen. Want die operatie wordt soms wel betaald door de zorgverzekering. In Israël zijn twee mensen op straat doodgestoken. Het gebeurde in de stad Holon, vlakbij Tel Aviv. Het gaat om een man van 80 en een vrouw van 66. De dader is door de politie neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens Israël is het een Palestijn. Bij de aanval raakten ook twee andere mensen gewond. Het blijft nagenieten van wat Femke Bol gisteravond liet zien. Door haar eindsprint op de 4x400 meter gemengde estafette... ging Nederland van de vierde naar de eerste plaats. En ook over de grens is haar topprestatie niet onopgemerkt gebleven. Want zo klonk het op tv in Brazilië, Amerika en Frankrijk. him up! Pick him up! Pick him up! Pick him up! up! En dan het weer nog. Het is eh, overal droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen flink meer zon en dan wordt het 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.